Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in een jaar tijd 1250 automobilisten betrapt... die onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Sinds 1 juli vorig jaar gebruikt de politie daarvoor een speekseltest... die het makkelijker maakt om drugsgebruik vast te stellen. Zo'n 600 automobilisten, dat is bijna de helft... hadden verschillende soorten drugs gebruikt. Een deel had ook alcohol gedronken. Het OM noemt de cijfers zorgwekkend. Wie onder invloed van drugs achter het stuur zit... krijgt meestal een rijontzegging en een boete of een taakstraf. Eén keer werd een celstraf van drie weken opgelegd. De zeven terreurverdachten die gisteren werden opgepakt... verschijnen vandaag voor de rechtercommissaris. Die bepaalt of ze terecht zijn aangehouden. De zeven werden gisteren in Weert en Arnhem opgepakt... omdat ze bezig zouden zijn een aanslag voor te bereiden op een groot evenement. Drie verdachten komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, één uit Vlaardingen en één uit Husse. De hoofdverdachte is een man van 34 van Iraakse afkomst... die al eerder werd veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar IS-gebied af te reizen. In april begon opnieuw een onderzoek naar hem op basis van informatie van de AIVD. Het OM zegt met de arrestaties een terreuraanslag te hebben voorkomen. Het UMC Utrecht heeft per ongeluk persoonlijke gegevens van patiënten naar verkeerde adressen gestuurd. Het gaat om mensen die in het verleden een hartoperatie hebben ondergaan en sindsdien meewerken aan een onderzoek, meldt de Telegraaf. In een excuusbrief schrijft het UMC dat de drukker een fout heeft gemaakt... waardoor patiënten gegevens hebben gekregen die voor anderen bedoeld waren. Het ziekenhuis vraagt de patiënten om de gegevens te versnipperen en weg te gooien. Het UMC heeft de fout gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.